We hopen natuurlijk op Paars Plus, maar wij zien ook de grote winst van de PVV. Daar moet ook recht aan worden gedaan, zei Halsema tegen een vergadering van haar fractie. Eerder vandaag bleek dat verhoging van de AOW-leeftijd geen breekpunt meer is voor de PVV. Partijleider Wilders sprak vanochtend van een nuancering van zijn eerdere standpunt. Hij wil nog steeds dat de AOW-leeftijd op 65 blijft, maar een kabinet waar de PVV in kan zitten zal ik op dit punt niet kapot laten gaan als het alternatief een coalitie is met de PvdA, zei hij. De lijsttrekkers van de politieke partijen gaan vanavond alsnog met elkaar in debat bij de NOS. Het lijsttrekkersdebat wordt vanaf kwart over negen uitgezonden op Nederland 1. Eigenlijk zouden de politici gisteravond met elkaar in discussie gaan in een slotdebat. Maar een aantal lijsttrekkers wilden niet meedoen zolang niet duidelijk was wie de grootste partij zou worden. Twee broertjes van 8 en 9 uit Uden hebben een aantal kinderen uit die plaats de afgelopen weken seksueel misbruikt. De politie spreekt van een zeer ernstige vorm van misbruik, maar wil met het oog op de leeftijd van de daders verder geen details geven. Omdat de daders nog zo jong zijn kunnen ze niet strafrechtelijk worden vervolgd, dat kan pas vanaf 12 jaar. Het open zwemwater in Nederland is in tien jaar tijd niet zo vervuild geweest. Dat blijkt uit metingen van de Europese Commissie die vorige zomer zijn gehouden. Inspecteurs troffen geregeld een bacterie aan die afkomstig is uit menselijke uitwerpselen. Die bacterie kan buikvlies en blaasontsteking veroorzaken. Bij metingen bleken 42 zwemplassen en vier kustgebieden in Nederland niet aan de minimale EU-normen te voldoen. Het weer... Vooral in het zuiden en oosten onweersbuien bij een temperatuur tussen 20 graden in het noordwesten tot 25 in het oosten.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 how you feel. Gonna hold you tight, but we've almost got it made. Now that we've caressed, a kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. word you say. Mm. something's eating at you and it's about to get away.